Drie uur. Dit is door Negens met het NOS-journaal. De eigenaar van vakantiepark Fort Oranje in Rijsbergen wil op 3 juli sluiten. Tot vandaag verzette hij zich tegen de voorgenomen sluiting, maar die strijd staakt hij nu. Volgens hem heeft de gemeente Zundert samen met hulpdiensten, het OM en de Belastingdienst het vakantiepark na 10 jaar kapot gemaakt. Over anderhalve week wil hij de poorten sluiten, dat is een maand eerder dan de gemeente had bepaald. Bewoners van Fort Oranje hebben vanochtend bij de gemeente Zundert nogmaals hun woede geuit over de sluiting. Staatssecretaris Dijksma ziet niets in een spitsheffing op het spoor. De NS speelt met het idee om reizen in de spits duurder te maken... waardoor treinen minder druk worden op die tijden. Dijksma ziet meer in extra kortingen in de daluren. Verder wil ze dat er in de spits meer materieel wordt ingezet. Werknemers van failliete bedrijven die meteen een doorstart maken... mogen niet zomaar worden ontslagen. Ze hebben dezelfde rechten als personeel van een bedrijf... dat op een gewone manier wordt overgenomen, zegt het Europese Hof. De vakbond FNV had een zaak aangespannen tegen kinderopvangbedrijf Small Steps. Bij een flitsfaillissement in 2014 verloren duizend medewerkers van het bedrijf hun baan. De bond eist dat ze weer worden aangenomen met behoud van al hun rechten. De Europese Hof gaf een oordeel op verzoek van een Nederlandse rechter. Die gaat nu weer verder met de zaak. Ongeveer 600 Britse flats hebben een vergelijkbare bekleding als de afgebrande torenflat in Londen. Dat zegt een woordvoerder van premier May. Vorige week vielen bij de brand in de Grenfell Tower zeker 79 doden. Volgens deskundigen kon het vuur zich door de gevelplaten van de toren snel verspreiden. Twee ministers in Groot-Brittannië zeiden dat het isolatiemateriaal nooit had mogen worden gebruikt. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het is op veel plaatsen tropisch warm, met maxima tussen 26 graden aan zee... tot lokaal 35 graden in het binnenland.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 Dat eh, komt door opruimwerk na een afgevallen lading en, eh, en een kapotte auto die daar heeft gestaan. Vertraging is in ieder geval een half uur. Verkeer richting Den Bosch en Eindhoven kan het beste omrijden via Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bad Moon Rising van de Cle Creedence Clearwater Revival. En daarna Stephen Stills en Love the One You're With. Natuurlijk hebben we nog de Beatles. We hebben een 3-in-1 over de zomer. We hebben Tony Joe White, J.J. Cale, Sandy Coast. Gaan we door. Veel plezier in het komende uur. Stills and Love the One You're With. En de inspiratie voor dit nummer kreeg hij uit een opmerking van Billy Preston uit 1970 dus. En we begonnen met de Creedence Clearwater Revival en hun tweede single hit na Proud Mary. Dat was Bad Moon Rising uit 69 van de LP Green River. En dan gaan we nu naar eh, wat swamp rock luisteren. En tevens een one-hit wonder uit 69. Hier is Tony Joe White en Poke Salad Annie. been down south too much. I'm gonna tell you a little bit about this so that you understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her mess of it kid home and cook it for supper. Cause that's about all they had to eat. They did alright. Down in Louisiana, where the alligators grow so mean, there lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Poke salad shame. Cause her mama was a wicked on a chain gang. A mean, vicious woman. every day for supper time, she'd go down by the truck patch and pick her mess of poke salad toast sack. Poke salad, Annie. The gator's got your granny. Chong, chong, chong. everybody said it was a shame. Cause mama was a wicked on ting A wretched, spiteful, straight razor tote moment. <laughs> Lord, I must picking my mess up. melons out of my truck patch. Poke salad in it. The gator's got your granny. Ooh. Everybody said it was a shame. Cause her mama was a wicked on a chain gang. Sock a little poke salad to me. You know I need me a mess of it. Hit Wonder uit 1969. Poke Salad Annie van Tony Joe White. Die we natuurlijk ook kennen van Groovy Girl. En Roosevelt en Ira Lee. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we de hele tijd in elke uitzending. Maar we gaan wel heel erg terug in de tijd. Naar het plaatsje Scarborough. In het eh, graafschap Yorkshire. Daar wordt elke week een markt gehouden. En daar is een liedje over gezongen. Geschreven. En dat wordt onder andere ook gezongen door Simon en Garfunkel. Scarborough Fair. Are you going to Scarborough Fair. Parsley, sage, rosemary. The true love of mine. Tell her to make me a cotton brick shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, snow crested brown, without no seam or needle workers. untrue about Seems I'm aware of cloudy and calm. Tell her to find me of sprinkling of parsley, sage, rosemary, and Between the salt water and strand. She's of and she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, angels, rosemary. schitterende nummer van Simon Garfunkel, Scarborough Fair. En dan zijn we alweer toe aan een top 100 dit uit 1975. Hier is Johnny Nash. Tears on my pillow. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder. road. dit uit 1975, eh, Johnny Nash en Tears on My Pillow. In 1972 bracht J.J. Cale een LP uit getiteld Naturally... en daar stond op het nummer Call Me The Breeze. Call Me The Breeze uit 1972 van J.J. Cale. En J.J. overleed in 2013. En dat was voor Eric Clapton eh, aanleiding om een tribute-album uit te brengen... met veel gasten daarop. Onder andere Mark Knopfler, die samen met Eric Clapton is te horen op het nummer Train to Nowhere. train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car they call the sleeper. It's nice and warm inside. Your days are never numbered. Your nights don't matter now. Your time's no longer counted. This train's got you now. just for you. album The Breeze waren dit Eric Clapton en Mark Knopfler en Train to Nowhere. Allemaal composities op dat album natuurlijk van J.J. Cale. Uit, eh, het album verscheen in 2014. En dan zijn we nu toe aan eh, twee tracks van het album The Beatles, ook bekend als het White Album. Weer een John en een Paul nummer. Het John nummer is I'm So Tired en daarna het Paul nummer Blackbird. The Beatles. so tired. I haven't slept a wink. I'm so tired. My mind is on the blink. I wonder, should I get up and fix myself a drink?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 En, 1986, 1986 moet het trouwens zijn. Naar een LP van Stevie Winwood. En dat heet eh, eh, Back in the High Life Again. En daarvan gaan we het titelnummer draaien. En het bijzondere daarvan is dat de achtergrondvocals... die zijn van James Taylor. Hier is Steve Winwood. titelsong van het eh, gelijknamige album Back in the High Life Again uit 1986. En dat was Steve Winwood. Met hulp als backgroundzanger van James Taylor. Eh, we gaan naar een driedubbele dosis. En dat heeft vandaag een beetje te maken met de zomer. Alhoewel het op dit moment in Zandvoort eh, gewoon behoorlijk giet. Mogen we wel zeggen, jawel. En ook langs de kust, Leiden en zo, is het niet meer droog. Rode schoon nog wel en Noorwegen weet ik niet helemaal. Maar daar komen we vanzelf wel een keer achter. Een driedubbele dosis zomer. Eddie Cochran, Sandy Coast en The Brainbox. Veel plezier. says. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money if you wanna use cause you didn't work or live.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 Eh, het ging over de zomer. We eh, Eddie Cochran met eh, Summertime Blues. Daarna de Sandy Coast met de Summer Train. En tenslotte Brainbox met Summertime. En dat komt natuurlijk uit Porgy and Bess. Maar de allermooiste uitvoering daarvan is niet van Brainbox. Maar van Ella Fitzgerald. En hoe heet die ook alweer? Die kleine. Dalen. Louis Armstrong. Precies die. Ehm, die uitvoering is werkelijk de allermooiste die er is gaan we ooit nog wel een keer draaien. We zijn toe aan de volgende en dat is Queen by my side. de Police, een eh, instrumentale Behind My Camel. Ehm, bedankt voor het luisteren, overal ter wereld. Ehm, ik ga nu naar huis. <laughs> Lekker nat word ik. Het regent behoorlijk. Uh, het onweert geloof ik niet, dus dat is wel erg prettig. Bedankt voor het luisteren. In ieder geval een fijn weekend. Hoop dat het weer gauw opknapt hier. En eh, tot de volgende week dan maar weer. Hè. Doei. Ja, normaal heb ik afscheid eh, onder de tonen van Les Paul en Mary Ford. Dat was ik helemaal vergeten zeg. Nou, zullen we het nog maar even doen dan. Dit zijn Les Paul en Mary Ford en dat betekent einde van de uitzending. <laughs> Eh, een bijzonder fijn weekend. Hoop dat het gauw opknapt weer en ik ga lekker naar huis.